Mark Hokken met het NOS Journaal. Er komt meer onderzoek naar de effecten. De industrie trekken daar 130 miljoen euro voor uit, want er is maar weinig over bekend. Artsen maken nu vaak op basis van hun ervaring een inschatting hoe medicijnen bij kinderen zullen werken. Met het geld worden verschillende onderzoeksprojecten gefinancierd. De Europese Commissie wil meer supersnelle treinen in Europa om de luchtvervuiling terug te dringen en de drukke wegen en vliegvelden te ontlasten zegt de eurocommissaris van Transport in de Telegraaf. Zeg het ook onderzoeken of het vliegverkeer wel terecht allerlei fiscale voordelen heeft. Milieuorganisaties en de NS willen al langer dat de trein een beter alternatief wordt voor het vliegtuig. In de jachthaven van Franeker wordt vandaag opnieuw gezocht naar een 26-jarige man uit Soest. Hij zat met twee vrienden op een zeilboot in Franeker, maar is al sinds afgelopen weekend niet meer gezien. Familieleden en de politie zoeken hem vandaag opnieuw met duikers van de marine... en voor het eerst ook met een sonarboot en speurhonden. Het omstreden databedrijf Cambridge Analytica heeft faillissement aangevraagd. Zowel de Amerikaanse tak als het Britse moederbedrijf. Het bedrijf heeft veel klanten verloren... nadat bekend was geworden dat het via Facebook... de gegevens van tientallen miljoenen mensen gebruikte... om president Trump in het zadel te helpen. Tesla heeft in de eerste drie maanden van dit jaar zijn grootste kwartaalverlies geleden, ruim 700 miljoen dollar. De fabrikant van elektrische auto's loopt flink achter met zijn nieuwste model, maar volgens Tesla zijn inmiddels de grootste problemen verholpen en gaat het beter met de productie. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg, het wordt dan droog en op veel plaatsen schijnt de zon.